Die heeft de dikste billen van het hele land. En de giraf, de allerlangste nek. En het nijlpaard, de allergrootste bek, bek, bek. Ze kunnen zeggen wat ze willen, maar de olifant... Die heeft de dikste billen van het hele land. En de giraf, de